de burgemeesters over de toenemende drugscriminaliteit in de regio. Afgelopen weekend werd het huis van een vermoedelijke softdrugshandelaar in Eindhoven beschoten. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven luidde toen de noodklok. Opstelte stuurt nog geen extra agenten. De Nederlandse hulpverlener die in oktober in Afghanistan werd ontvoerd is vrij. De man is er volgens buitenlandse zaken goed aan toe en komt zo snel mogelijk naar Nederland. Hij werkt voor de hulporganisatie Streams Afghanistan en werd ruim een maand geleden gekidnapt in Noord-Afghanistan. Minister Rosenthal zegt dat het kabinet geen losgeld heeft betaald. Een groot aantal postbodes van TNT gaat komende week opnieuw staken. Daarmee willen ze de ruim 3000 gedwongen ontslagen bij het postbedrijf zien te verminderen. De postbodes willen staken van aanstaande dinsdagavond tot en met vrijdagavond 10 december. De bezorging van pakketjes, medische post en ruilkaarten gaat wel door. De kosten voor de Joint Strike Fighter komen 20% hoger uit dan was geraamd. Minister Hille heeft het in een brief aan de Tweede Kamer over een stijging van 1,4 miljard euro. Hij wil in het voorjaar meer duidelijkheid geven over de gevolgen van de kostenstijging. Hille kondigde bij zijn aantreden grote bezuinigingen op defensie aan. FC Utrecht en AZ zijn uitgeschakeld in de Europa League. De Utrechters moesten thuis winnen van Napoli om nog een kans te maken op overwintering in de Europese competitie. Maar ze verspeelden een 3-1 voorsprong op Napoli. Het werd 3-3. AZ speelde in Moldavië met 1-1 gelijk tegen Sheriff en is daarmee ook uitgeschakeld in de Europa League. Het weer, vannacht op de Wadden sneeuwbuien bij minima rond min 4 graden. Landinwaarts overwegend droog en plaatselijk min 9 Overdag aan de westkust sneeuwbuien, elders droog.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 Minister Opstelten wil zo snel mogelijk een wietpas voor koffieshops in vijf Brabants.